Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte er dat hij tijdens het Katshuisberaad tegen Geert Wilders heeft gezegd dat, als er verkiezingen komen, hij de PVV zal decimeren. In Paul en Witteman noemde Rutte dat een zwak moment van boosheid. Rutte wil in de verkiezingscampagne vooral het eigen VVD-verhaal vertellen en zich niet speciaal richten tegen de PVV. Wel zei hij dat een stem op de PVV een verloren stem is, omdat die partij als het erop aankomt wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Rutte noemde een nieuwe samenwerking met de PVV niet waarschijnlijk. Hij sluit de partij niet uit, maar dat doet hij ook niet met de SP, zei hij. De stroomstoring waardoor vanavond het treinverkeer rond Utrecht stilviel is voorbij. treinverkeer komt langzaam weer op gang. Rond 9 uur vanavond viel het treinverkeer stil door een stroomstoring ten noorden van Utrecht Centraal. Reizigers moeten tot het einde van de dienstregeling vannacht rekening houden met vertraging, maar volgens de NS komt iedereen thuis. Een Rotterdamse politieauto heeft een fietster aangereden. De vrouw van 69 raakte daarbij zwaar gewond. Het is niet duidelijk of de politie zwaailicht voerde of de sirene aan had. De politie was op weg naar een woningoverval en moest daar aangekomen een stukje achteruit rijden. Daarbij werd de vrouw geraakt. Ze kwam ongelukkig ten val en is naar het Erasmus Medisch Centrum overgebracht. In Marokko is een rapper veroordeeld omdat hij de geheime dienst zou hebben beledigd. Hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar. De rapper, die in Marokko bekend staat als El Haget, is actief in de Marokkaanse democratiseringsbeweging. Hij had de geheime dienst in een rapnummer afgeschilderd als corrupt. El Haket kon zich in de rechtszaal niet verdedigen. Hij was in de gevangenis toen het vonnis werd uitgesproken. En er waren ook geen advocaten aanwezig. Ze gaan tegen de uitspraak in beroep.